uur. Suzanne Vries met het NOS Journaal. De VS hoopt afspraken met Hamas te kunnen maken... over een gevechtspauze om gijzelaars vrij te laten. Een hoge Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters... dat er indirect contact met Hamas is... De VS hoopt dat een significante pauze in het conflict tot vrijlatingen kan leiden. Er wordt volgens de anonieme functionaris serieus en actief over gesproken, maar concrete plannen zijn er niet. Daarnaast benadrukte hij ook dat er gesproken wordt over een veilige doorgang van buitenlanders uit Gaza. Volgens hem verloopt dat moeilijk, omdat Hamas geprobeerd zou hebben om gewonde strijders met deze groep mee te krijgen. In Pakistan hebben moslim-extremisten vanmorgen een trainingsbasis van de luchtmacht aangevallen. Drie vliegtuigen en een brandstofopslag zijn daarbij beschadigd geraakt. Volgens het Pakistanse leger zijn drie van de daders doodgeschoten in een vuurgevecht met militairen. Drie andere terroristen zouden op, het zouden op de basis in het nauw zijn gedreven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een militante groep die vaker aanslagen pleegt op de Pakistanse strijdkrachten. 15 VN-militairen zijn gewond geraakt tijdens de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Mali. Ze reden met hun voertuigen op bermbommen. De groente die in 2021 de macht greep in het land... gaf de VN in juni het bevel om te vertrekken. Mali wil dat het Russische huurlingenleger Wagner verantwoordelijk wordt... voor de stabiliteit in het land. Friends-acteur Matthew Perry is in Los Angeles begraven. Op de besloten uitvaart waren volgens entertainmentwebsite TMZ... onder andere zijn vader, moeder en stiefvader aanwezig. Ook zijn medespelers uit Friends waren er. De 54-jarige Perry werd een week geleden dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Een doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer, de ochtend begint droog, maar in de middag trekken er buien over het land. Het wordt een graad of 10. Ook zondag gaat het regenen. Het wordt dan ook een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag...